ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In chatgroepen waarin kinderen gedwongen worden om geweld te plegen... zijn ook Nederlandse jongeren actief. De krant NRC heeft minstens 25 jongens en meisjes uit ons land gevonden... die in zulke chats zitten. Het gaat er heftig aan toe in die chats. Kinderen moeten bijvoorbeeld iemand ernstig mishandelen... dat filmen en de beelden ervan delen. Vaak is er ook sprake van seksueel misbruik. En soms worden kinderen zelfs aangespoord om zichzelf van het leven te beroven. In Haarlem hebben politieagenten een hond doodgeschoten. Toen ze op een ruzie afkwamen viel de hond een van de agenten aan. Daarom zagen ze zich genoodzaakt om te schieten. Waar de ruzie over ging weten we niet. Er zijn drie mensen opgepakt. Vietnam zet zich schrap voor een tyfoon die elk moment aan land kan komen. Meer dan een half miljoen mensen zijn al geëvacueerd. De tropische cycloon kan zorgen voor heftige regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Bijna een jaar geleden had het land ook al te maken met een tyfoon. Toen vielen er honderden doden. De Vietnamese overheid vreest dat eh, deze even krachtig zal zijn als toen. En wanneer heb jij voor het laatst in je berichtenbox van Mijn Overheid gekeken? Nou, als dat alweer even geleden is, dan kan het eh, zo zijn dat er een boete op je ligt te wachten. Want mensen die een parkeerboete via Mijn Overheid ontvangen... krijgen twee keer zo vaak een betalingsherinnering als mensen die hem via de post krijgen. De Nationale Ombudsman vindt dat digitaal opsturen van boetes niet handig. Kijk, je kijkt wel iedere dag op je deurmat, want daar valt de post binnen. Eh, dus die, die digitale manier is misschien voor een gemeente heel makkelijk, maar is voor burgers nog steeds heel ingewikkeld. En het belangrijkste is dat als je zo'n aanmaning krijgt, dan kun je al niet meer in bezwaar of in beroep. Dus als je het er niet mee eens bent, dan kan dat niet meer. Dat vind ik heel belangrijk. Voor de duidelijkheid, het gaat hier over parkeerboetes. Andere boetes komen wel altijd via de post. Het weer, de temperatuur loopt vanochtend snel op. Op de meeste plekken wordt het zonnig. Alleen in het noorden valt er misschien een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWW. Op de A4 Den Haag-Amsterdam heb je 5 minuten vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer.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 Mensen die een parkeerboete digitaal ontvangen... krijgen twee keer zo vaak een aanmaning als mensen die de boete via de post krijgen. Dat blijkt uit een inventarisatie door de NOS. De nationale ombudsman pleit voor een landelijk beleid... waarbij alle parkeerboetes via de post worden verstuurd. In Brussel is iemand neergestoken bij een pro-Palestijnse demonstratie. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is in levensgevaar. De politie in Haarlem heeft gisteravond een hond doodgeschoten. Agenten waren uitgerukt vanwege een ruzie en de hond zou daar toen een agent hebben aangevallen.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 And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. empty sockets. I'm looking at ghosts and empties.